Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zeeblad. De 42-jarige Hoekstra was een van de schrijvers van het verkiezingsprogramma van het CDA. En naast de Eerste Kamerlid is hij ook consultant bij een financieel adviesbureau. De Amsterdammer wordt al langer gezien als talent, al was niet zeker of hij zelf wel minister wil worden. Volgens het TFD wordt Hoekstra in het kabinet Rutte 3 ook vicepremier. Europese mede-ondertekenaars van het atoomakkoord van de VS met Iran staan nog steeds achter het verdrag. Dat hebben de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Macron en de Britse premier May gezegd in een gezamenlijke verklaring. Ze maken zich zorgen over de gevolgen voor de veiligheid van het Westen als de VS de voorwaarden verandert. President Trump zei dat hij dat wil omdat Iran volgens hem toch bezig is een kernbom in handen te krijgen en terreur en geweld verspreidt in het Midden-Oosten. President Rouhani van Iran zegt in een reactie dat Trump liegt. De schutter die begin deze maand een bloedbad aanrichtte in Las Vegas... heeft geprobeerd kerosinetanks van het vliegveld op te blazen. Die liggen zo'n halve kilometer verderop. Volgens de politie in Las Vegas was de kans klein dat de schutter in zijn opzet had kunnen slagen. Maar uit voorzorg wordt nu toch gekeken of de kerosineopslag beter beveiligd moet worden. Bij de aanslag vielen 58 doden en raakten honderden mensen gewond. De schutter pleegde zelfmoord. Wat zijn motief was, is nog steeds onduidelijk. Duizenden mensen hebben de afgelopen dag afscheid genomen van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. In het concertgebouw konden mensen langs de kist lopen en daarna registers. Het concertgebouw is een uur langer open gebleven omdat er meer mensen kwamen dan verwacht. Eberhard van der Laan overleed vorige week, hij was 62 jaar. Het weer wisselend bewolkt met minima rond 13 graden.